Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De meest vervuilende bedrijven willen het minst doen aan klimaatverandering. Blijkt uit een onderzoek dat vanochtend in het AD staat. Een op de 5 bedrijven zegt dat het ze niet gaat lukken om nog deze eeuw klimaatneutraal te worden. Terwijl dat doel al binnen 30 jaar gehaald zou moeten zijn. Vooral multinationals doen het niet echt lekker. Om die bedrijven een zetje in de rug te geven... hopen de onderzoekers dat bekend wordt welke bedrijven het minst doen om de uitstoot te beperken. Noord-Korea is weer bezig geweest vannacht. Vanuit verschillende delen van het land zijn meer dan 10 raketten afgevuurd, zegt buurland Zuid-Korea. Alles is in zee terechtgekomen. En Ajax won gisteravond de laatste Champions League groepswedstrijd. Tegen Rangers werd het 3-1. Wel een zuur moment voor verdediger Owen Wijndal. Hij botste keihard tegen een reclamebord dat een stukje lager lag achter de goal. Het klonk zo bij Zico. Kijk, als je daar vanaf afglijdt, Volgens mij mag dit niet eens, volgens eh, UEFA-beginselen. Wijndal moest het veld af met een opgezwollen enkel. Hoe het nu met hem gaat, dat weten we niet. Het verjaardagsliedje Hanky Panky Shanghai kan echt niet meer. Volgens de stichting Asian Raisins is het racistisch... en hebben Aziatische kinderen er last van. Zo maken klasgenootjes, terwijl ze deze variant op Happy Birthday zingen... bijvoorbeeld spleetogen. Xiao Song van 12 maakte het ook mee, maar trok bij zijn leraar aan de bel, zegt hij tegen Hart van Nederland. Ik zei ze van, ehm, kunnen we dit alsjeblieft niet doen, want ik weet niet ja, of ik het heel fijn vind. Eh, dus zouden we dat misschien niet kunnen doen. En dat is uiteindelijk ook zo gegaan en ja, nu is dat niet meer. De stichting komt nu met een speciaal lespakket voor basisscholen. Hierin wordt het hanky-panky liedje gebruikt om het te hebben over racisme en discriminatie. Het weer nog. Vanochtend pittige buien, vooral in het noorden. Maar daarna blijft het op de meeste plaatsen droog en is het af en toe best wel zonnig. Het wordt vanmiddag max een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Veel dagelijkse files op deze woensdagochtend in de regio. Geven niet al te veel vertraging, maar ik noem wel een aantal opvallende. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Badhoevedorp. Vijf minuten vertraging en een file van 5 kilometer. De A7 Den Oever richting Zaanstad tussen Wochnum en afrit Avenhoorn. 10 minuten vertraging. De A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Badhoevedorp. Ook een kleine 10 minuten vertraging. En als laatste de A27 Almere richting Utrecht tussen afrit Almere Haven en Eemnes.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 Een grote meerderheid van de Tweede Kamer vindt het geen goed idee... om meer concurrentie toe te staan op het spoor. Tijdens een debat bleek dat bijna alle partijen denken... dat meer marktwerking zal leiden tot een slechtere dienstverlening. Ruim 80% van de Oekraïense vluchtelingen in Nederland heeft inmiddels werk gevonden. Vooral in de horeca en via uitzendbureaus, zegt het UWV. Er werken hier nu zo'n 46.000 Oekraïense vluchtelingen de Champions League zit erop voor Ajax. Gisteravond werd er in Glasgow met 1-3 gewonnen van Rangers. Daardoor plaatsen de Amsterdammers zich wel voor de Europa League.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 Okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay. On trumpet, the Martin Trumpet, the Martin Trumpet, Peter O'Toole. Just having a just having a rest, having a rest between bars. On drums, Martin, drum, Martin, drums, mums, the Pope. the Pope.